en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het... In Japan is weinig animo om te gaan stemmen voor de vervroegde verkiezingen die vandaag worden gehouden. Premier Abe wil een nieuw mandaat van de bevolking voor zijn beleid om de Japanse economie uit het dal te halen. De populariteit van Abe is sterk gedaald, maar de oppositie is sterk verdeeld en machteloos. Analisten verwachten dan ook dat de partij van Abe weer een ruime meerderheid haalt in het Japanse lagerhuis. Abe wil de BTW in stap verhogen om de staatsschuld te verlagen, maar daartegen is veel weerstand. Een tweede belastingverhoging is uitgesteld zodat consumenten meer gaan consumeren. Nederlandse natuurorganisaties hebben het afgelopen jaar opnieuw leden verloren. 60.000 mensen zegden hun lidmaatschap op. Blijkt uit onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. De ruim 100 organisaties hebben nu nog ruim 3,6 miljoen leden. Het Wereld Natuurfonds kreeg de meeste opzeggingen... maar is nog altijd de grootste natuurorganisatie in Nederland. In 2013 was de terugloop bij de natuurclubs veel groter. Toen vertrokken 120.000 leden. De nieuwe dienstregeling op het spoor is vandaag ingegaan. Grootste verandering is dat op alle trajecten twee keer per uur op elk station wordt gestopt. Onder meer tussen Arnhem en Ede-Wageningen en tussen Heerlen en Sittard reed tot nu toe maar één sprinter per uur. Verder rijden treinen in het weekend langer door, op sommige trajecten tot twee uur s'nachts. Schiphol is weer de hele nacht per trein bereikbaar. En de zogenoemde Benelux-trein, die twee jaar geleden nog werd geschrapt voor de Vira, rijdt vanaf vandaag weer 16 keer per dag tussen Amsterdam en Brussel. Het weer, de nevel en mist verdwijnen. Er zijn perioden met zon. Op sommige plaatsen blijft het grijs. In de zon wordt het zo'n 5 graden. Vanavond raakt het bewolkt en gaat het regenen. En aan zee staat dan een stevige wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Nieuwegein 2 kilometer file door een ongeluk.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 bij twee tweede uur van eh, CFM Jazz op deze zondagochtend. Mijn naam is Alko Beuving en ik heb het voor u samengesteld. Ik mag het ook weer presenteren. En ja, er zit natuurlijk wel een laagje kerst eh, doorheen. We begonnen met Karen Allison, eh, Christmas Bells Are Ringing. Ze heeft ooit, welke jazz-artiest heeft eigenlijk geen kerstcd gemaakt. Zij heeft er ook een gemaakt, 2013, Yuletide Hideaway. Christmas Bells Are Ringing ja, eigenlijk tijd voor een Nederlands eh, kwartiertje, zou ik maar zeggen. Een Nederlands blokje. En dan begin ik toch met de eh, fenomenale saxofonist. Geen revolutionaire saxofonist, maar gewoon een mooie blazer. Ruud Brink, To Say Goodbye. Bekend in Haarlem en omstreken natuurlijk. legendarische Ruud Brink. Eh, prachtige speler op de saxofoon natuurlijk. Uh, Nederlands eh, kwartiertje zei ik, Lauda Fiji heeft ook een mooie kerstcd gemaakt 2004. The Very Best Time of the Year. En daarvan het nummer The Very Best of the Year. Lauda Fiji. Christmas trees and boughs of holly Yuletide logs and mistletoe Candles burning bright and meadows frosty white and faces in the firelight's glow. Sounds of happy children's voices. Darn, fly away. Feels like you could wish for peace on earth, and all at once it would come someday. Families and friends together feel a special. kerstcd's te noemen... die ik zelf de moeite van het beluisteren waard vind. En daar hoort eh, Laura Fiji ook bij. The Very Best Time of the Year uit 2004. Eh, en dan heb ik op mijn lijst staan Maria Marquesini. Dat denkt u, daar is een Griekse naam. Hoort die nou bij het Nederlands blokje? Ja, want zij woont eh, in Nederland, werkt veel in Nederland. En van haar komt het nummer Love Me... zeggen. me cara em sério, tô papai, batalha, vai, digo, morre. heart sings. Love me tonight and say forever you'll be mine with precious words like all Pandora, the promised gifts of love. Come hand in hand, we'll take the path that's filled with hopes. The road that leads to soul. sweet aurora, red against of Pandora, the promise gives of lips are full with words that rhyme tonight. Bewildered, my heart sings love tonight. oh. Maria Marchesini. Een eh, Griekse jazzpianiste die in Nederland woont. Ze heeft eh, onlangs nog een, eh, een, een filmcd uitgebracht. Cinema Passionata prachtig filmmuziek op. En je weet misschien dat ik ook een filmmuziekliefhebber ben. Iedere maandagavond om van tussen 9 en 11 draai ik mooie filmmuziek. En eh, ja, deze mevrouw hoort toch in het Nederlands blokje thuis. En dan ja, speciaal belangstelling voor het volgende nummer. Een gevaarlijk nummer zou ik bijna zeggen. Het is getiteld Tarantella en het wordt gespeeld door het Nederlandse trio Kapok. Komt-ie. Als je het deuntje eenmaal gehoord heeft, dan blijft het wel in je hoofd hangen. dat was Kapok van het debuutalbum Flatlands. Eh, prachtig nummer, Tarantella. Ja, ik zei het al, als je het melodietje één keer gehoord heeft... het een, wat in je hoofd blijft hangen. Eh, kapok, uh, Nederlands trio, eigenlijk heel bijzonder trio... heeft ja, heel veel concerten in binnen- en buitenland gespeeld... werd bekroond met de prijs voor de beste groep... in de prestigieuze Dutch Jazz Competition en won de Europese Jazz Competition 2013. Dus zijn niet de eerste beste. In het eh, voorjaar hebben ze een nieuwe cd uitgebracht. Die heet gewoon Kapok. Zeker de moeite waard om eens te beluisteren. Nederlands talent en het moet een kans hebben. En dat is ook de volgende. Zij heet Maartje Meijer. Amsterdam Conservatorium gedaan. En had ze een jaar of wat geleden afgesloten. Heeft ook een cd gemaakt. Eh, Virgo, dacht ik dat die heette. Daarvan het nummer I Just Want Eat. to become a perfect nurse or a doctor. I wish I wanted more out of life than I'd adore to be a waiter. I wish I had the guts to give life some meaning, but I just want to it and eat. I wish I had the strength to learn a craft or even better, a profession wish I had the power to get my ass out of the shower and just do something. I wish it wasn't true, but chocolate pie, butterscotch and ginger snaps and jelly beans with chili fries, toffee bars and pumpkin soup. genoeg Nederlands talent. Maartje Meijer en Kapok. Dat, is toch jazz van de bovenste plank, zou ik maar zeggen. Tijd weer eh, voor een blokje kerstmuziek. En dan denk ik meteen aan Stan Kenton. A Merry Christmas heet zijn kerstcd. En daarvan het volgende nummer. dus de ongeëvenaarde Stan Kenton. Uh, ja, ook deze cd hoort in mijn rijtje persoonlijke favorieten van kerstcd. A Merry Christmas, fantastische cd, Stan Kenton. Trouwens, Art Pepper speelde ook nog mee in zijn band. Daar begonnen we mee in de uitzending. Een eh, wat minder bekende jazzvocaliste is Diana Penton. En die speelt samen met Don Thompson en Rex Swager. En heeft een cd gemaakt, Christmas Kiss. En daarvan de nummertje Images of Christmas. Mooi nummertje, komt-ie. Niet zo bekend, maar wel mooi. Images of Christmas drifting through my mind like a colored picture book the brightest you can find. I can see you standing right beside the tree, wrapping up a present that's filled with love for me. Tassel kitties peeping out of sight, wondering what surprises will arrive this silent night. Images of Christmas, guess they'll have to do. should be with you. what surprises will arrive this silent night. Images of Christmas. een Canadese jazzzanger is. Eh, ja, van de cd Christmas Kiss. En dit nummer heet Images of Christmas. Ja, een van mijn favoriete kerstcd's is ook de Yellow Jackets. Alleen al die naam, de Yellow Jackets, dat doet een beetje aan een wesp denken. Een wesp die kan steken. Hebben ook een cd, kerstcd gemaakt en eh, daarvan het nummer Go Tell It on the Mountain. van de Yellow Jackets. Go Tell It on the Mountain. Eh, ja, het laatste nummertje in dit kerstblokje is van Steve Tyrell. Merry Christmas, baby. Komt-ie. Bekende stem. Klinkt een beetje als Dr. John. You gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. I got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine got good music on my radio. Well, I, I wanna kiss you, baby, while you standing underneath the mistletoe, yeah. chimney about half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Well, Merry Christmas, babe. You sure been good to me. You know I haven't had a drink this morning But I'm all lit up like a Christmas tree. Ja, ik had u beloofd wat ander soort kerstmuziek te laten horen. En dat lukt toch aardig. De Yellow Jacket, Steve Tyrell, uh, Diana Panton. Eh, ja, allemaal minder bekende nummers, maar zeer de moeite waard. Dan is het nu de hoogste tijd voor eh, wat voor gewone jazz, zou ik maar zeggen. Joad Sims. Mm-hmm. <laughs> is was natuurlijk het grote voorbeeld voor een Ruud Brink... die ik in het eerste uur, eh, eh, aan het begin van dit uur heb laten horen. Ja, de, iedere jazzmuzikant heeft wel een kerstcd gemaakt. Eh, bijvoorbeeld Jimmy Smith, die we gedraaid hebben. Cooking was volgens mij zijn enige kerstcd. Maar Harry Connick heeft ik weet niet hoeveel gemaakt. En What a Night is een van zijn laatste, dacht ik. Is een prachtige cd en daarvan het gelijkwaardige nummer. Summer was meant for a hayride, fall was meant for a stroll. Spring was made for an Easter parade, but winter, winter, winter. What a night, what a night, splendid and serene, journeying where there's a chill in the air chill, what a thrill. Children's eyes are bright, searching the sky for a sleigh flying by that just might come tonight. Jingle, jingle, watch out for Kris Kringle. Feel your noses tingle, hands and feet are warm. Better hurry Grandma starts to worry. She thinks every flurry turns into a storm. What a night, what a night. Now we're on our way. I'll bring the cocoa and you'll bring the ho ho ho up and away. What a night, oh, what a night, what a night for a flight. for Kris Kringle. Feel your noses tingle, hands and feet are warm. Man, you better hurry. Grandma starts to worry. She thinks every flurry turns into a storm. What a night, oh, what a night. Now we're on our way. I'll bring the cocoa and you'll bring the Oh, what a night, what a night for a flight on the sleigh. Harry Connick, What a Night, kerstcd 2008. Eh, ja, ik pak er een paar nieuwe cd's uit 2014. Onder andere deze, prachtige cd van Catherine Russell. Komt-ie. to Swing. Eh, prachtig nummer. Catherine Russell, 2014. Bring It Back heet de cd. Ja, een andere prachtige cd 2014 was natuurlijk van uh, Benjamin Herman. Eh, van de Trouble Web. En daarvan het nummer A Slow Hot Wind. Dat nummer is trouwens uit een film, The Big Lebowski. En dat is gecomponeerd door Mancini. En nu in de uitvoering van Benjamin Herman. gaze swept een slow hot wind. Eh, dat zou je niet zeggen met dit mooie weer. Hè? Slow hot wind. Maar goed, de zon schijnt gelukkig. Wordt een mooie dag. U heeft geluisterd naar CFN Jazz. Mijn naam is Alko Beuving. Uitgezocht en gepresenteerd deze muziek. En eh, ik ga eruit met het laatste nummer. En houdt u van mooie filmmuziek? Luister dan morgenavond tussen 9 en 11 uur naar CFM Cinema. Eh, het laatste nummer dat ik draag is van Pink Martini. En dat is getiteld Santa Baby. desert baby, an out of space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. check off my Christmas list. Santa, honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've ZFM wenst jullie allemaal